Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd. Het UWV denkt dat de piek nog moet komen als de steunmaatregelen van het kabinet aflopen. President Trump heeft de Chinese president Xi gevraagd hem te helpen om herkozen te worden... door meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw te verschijnen boek. De Amerikaanse regering probeert de publicatie ervan te verbieden. In een reactie op Twitter zegt Trump dat het boek vol staat met leugens. En ook noemt hij Bolton een gek. De agent die vorige week vrijdag een zwarte man in Atlanta doodschoot... wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie vervolgd voor moord. De man van 27 werd in zijn rug geschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie. Ook zou de agent het slachtoffer geschopt hebben terwijl hij op de grond lag. De agent is inmiddels ontslagen. Een Europees fonds dat bedoeld is ter ondersteuning van voedselbanken blijft al jaren onbenut, dat zeggen CDA en ChristenUnie. Juist omdat de voedselbanken de komende tijd een grote aanloop verwachten, is het volgens de partijen hoog tijd dat Nederland gebruik gaat maken van dat subsidiegeld. Volgens het CDA heeft Nederland nooit gebruik gemaakt van de regeling, omdat het gevoel heerste dat het nooit nodig was. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt naar ruim 1 miljoen. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering. Als die verlaging zou stoppen, dan lopen mensen in de bijstand bijna de helft minder risico op een leven in armoede, al dus de planbureaus. Het weer, regenbuien trekken over het land... met vooral in het noorden kans op onweer. Laat vandaag breekt vanuit het zuiden geleidelijk de zon door... met af en toe een bui. Het 19 tot 23 graden. Vanaf morgen is een enkele bui nog mogelijk... maar er is ook zon en de temperatuur loopt weer iets op.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 En samen sporten alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 And I'm counting on you to carry me through. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. dromen Just use your imagination. Yes, that's right. away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a much she means.